Jan van der Putten met het NOS-journaal. Israël heeft veel geweld gebruikt tegen demonstranten. Dat staat in een rapport van de Verenigde Naties. Dat is vrijgegeven door VN-topman Ban Ki-moon. Op 15 mei werd bij de Libanese grens herdacht dat bij de stichting van de staat Israël veel Palestijnen werden verdreven. Bij de betoging vielen zeven doden. Israëlische militairen schoten op ongewapende betogers, zegt de VN. En de betogers provoceerden door met brandbommen en stenen te gooien. In Italië zijn negen Duitse oud-nazi's bij verstek veroordeeld tot levenslang. Volgens de militaire rechtbank in Verona zijn ze schuldig aan massamoorden in 1944. In het noorden van het land joegen de Duitsers op Italiaanse partizanen. Om hen onder druk te zetten vermoorden de Duitsers zeker 140 burgers. De negen hoogbejaarde veroordeelden wonen in Duitsland. Ze worden niet aan Italië uitgeleverd. Mediamagnaat Rupert Murdoch heeft zijn afschuw uitgesproken over de afluisteraffaire rond zijn krant News of the World. Hij noemt, eh, zij noemt de zaak betreurenswaardig en onacceptabel. Murdoch zegt dat er maatregelen zijn genomen om herhaling te voorkomen. Volgens de krant Daily Telegraph heeft News of the World nog meer telefoons gehackt. Dit keer zou familie van omgekomen Britse militairen het slachtoffer zijn. In Spijkenisse is bij een grote brand vannacht een kleine hoeveelheid asbest vrijgekomen. De brand woedde in twee schuren naast een leegstaand huis. Uit metingen van de brandweer bleek dat de asbestdeeltjes zich niet ver hebben verspreid en er geen gevaar is voor omwonenden. Een van de twee schuren is uitgebrand, de andere kon nog worden gered. Bij de brand in Spijkenisse raakte niemand gewond. Dan het weer nog vanmorgen zonnig en droog. In de loop van de dag steeds meer stapelwolken. Vooral in het noorden enkele buien.